you're addicted to love. See a sign, but you can't. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Tilburg woedt een zeer grote brand. Die ontstond in een houthandel en is overgeslagen naar een bedrijventerrein. Daar staan verschillende loodsen in brand. 34 wagens van de brandweer uit Tilburg en omstreken zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand gaat gepaard met veel rookontwikkeling. Uit de hele stad komen meldingen over stank. Er wordt rekening mee gehouden dat er bij de brand asbest is vrijgekomen. Daarom zijn enkele tientallen bewoners van een flat en huizen in de buurt geëvacueerd. In een ziekenhuis in Washington is de Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke overleden. Holbrooke werd vooral bekend als de drijvende kracht achter de Dayton-akkoorden van 1995... die een einde maakten aan de Joegoslavische burgeroorlog. Holbrooke was toen onderminister van Buitenlandse Zaken in de regering van president Clinton. Begin 2009 werd hij door president Obama benoemd tot speciale gezant voor de VS in Afghanistan en Pakistan. Afgelopen vrijdag werd hij tijdens een vergadering in Washington onwel. In het ziekenhuis bleek hij een scheur in zijn aorta te hebben. Hij is daarna meerdere malen geopereerd. Richard Holbrooke is 69 jaar geworden. De KNVB wil dat de FIFA een nieuwe procedure bedenkt voor het toewijzen van WK's. De KNVB wil daarvoor steun zoeken in andere landen. Volgens KNVB-voorzitter van Praag staat het FIFA-comité dat over de toewijzingen gaat onder grote druk. Zo kregen zeven leden van het comité dat over het WK van 2018 moest beslissen een persoonlijk bezoek van de Russische premier Poetin. Die wilde hen overhalen om op Rusland te stemmen. Van Praag vindt dat verkeerd. De FIFA besloot twee weken geleden het WK van 2018 aan Rusland toe te wijzen. In 2020 is het WK, 22 is het WK in Qatar. Van Praag vindt het vreemd dat bij de toewijzingen niet naar adviezen van het FIFA-inspectieteam is gekeken.